Shalom. Shalom. She was telling me not that many people was going to show up today. Ja, ik zei hem dat ik dacht dat er vandaag niet zoveel volk zal zijn. So I told her I'm going to dress really comfortable. ja, dan ga ik me heel comfortabel aankleden. So far. This is my fault. This thing don't work well, man. It's crazy. It won't work? Are the batteries? No, the batteries fine. How are you? time? How many of you were here yesterday? Hoeveel waren er gisteren hier van jullie? Did you have a good time? Yes. I'm doing, I'm doing the teaching today. Um, I'm changing it a little bit. Dus ik verander de, de les van vandaag een beetje van de manier waarop ze voorzien was. This teaching is so uh, deep that I, I, was teaching the angel of the Lord and the Memra. Dus dit, dit is zo diep. In oorsprong heb ik dus de, de engel van de Heer en de memra samen uh, gegeven. So I decided to do the memra only, but when I came here, people want to hear about the Melech Elohim, the angel of the Lord too. Dus ik heb dan besloten van alleen de memra te doen, maar ik heb ervaren dus dat mensen toch ook over de men eh, de angel of the Lord, dus de engel van de Heer ook willen horen. So I'm going to do the teaching that I did like a year ago. So for the first time in a year. Dus ga ik het doen zoals ik het een jaar geleden heb gedaan. Dus voor de eerste keer in een jaar. Like I got on the internet right before I came here and I found more information about the memoir. Dus uh, eh, juist voor ik hier kwam ging ik op het internet en heb ik nog meer informatie over de memoir gevonden. So I think that um, One of the reasons why I did this teaching is because many believers in Yeshua are turning away from Yeshua. Ik, de, een van de redenen waarom ik dit onderwijs geef, is omdat er veel gelovigen van Yeshua wegkeren die naar de Hebrew roots gaan. And the reason is because many people they believe that Yahweh is Echad. Hashem dus is Echad. Omdat one. veel uh, mensen geloven dat Hashem één is. But the thing is that even in Judaism, um, they want to they want you to understand that the word echad means absolute one. Dus zelfs in het uh, uh, judaïsme willen ze per se dus dat je gelooft dat het woord echad absoluut één betekent. But the word in Hebrew for echad means united. Maar de, uh, het woord in het Hebreeuws voor echad betekent Verenigd in. Een number, like achad, a number, one, number one in Hebrew is achad. Of het, het getal, nummer 1. But a husband and a wife is achad. Yeah. Maar een man en een vrouw zijn ook achad. Okay, so, you know, I have different beliefs. and I, want you to understand that, you know, I don't believe, listen, I want you guys to really listen. ik wil dat jullie echt heel goed luisteren, Shma, want er zijn verschillende stellingen. Because if you don't hear well what I'm saying, want als je niet goed hoort wat ik zeg, then you will think that I'm saying that Yeshua is not divine. Dan zou je kunnen denken dat ik zeg dat Yeshua niet goddelijk is. And Yeshua is divine. En Yeshua is goddelijk. Yeshua is the creator. Yeshua is the Schepper. Yeshua is the word of Yahweh. Yeshua is the word from Yahweh. And he revealed himself through the Tanakh. En hij toont zichzelf door de Tanakh. But not as Yeshua. Maar niet als Yeshua. Yeshua is the role of the Messiah. Yeshua is the role van de Messias. Because the, the word Yeshua means salvation. Want het woord Yeshua betekent verlossing. So Yeshua existed before he came to the earth as Yeshua. Follow? Dus Yeshua bestond voor hij op de aarde kwam als Yeshua. So when you go to a Jew and you say Yeshua is the angel of the Lord. Dus als je naar een Jood gaat en je zegt Yeshua is de engel van de Heer. He's going to go no. Dan gaat hij zeggen nee. But if you say Yeshua or the the Nemra or the melech, the angel, or Metatron in Kabbalistic circles, or the Sadiq reveal himself as Yeshua. dus maar als je zegt, uh, dus de engel van de Heer, of de Metatron, zoals het in uh, het Kabbalistische gebeurd uh, is, of de Tzadik, dus de wijze, de rechtvaardige, dan gaan ze het wel aanvaarden. So backwards. Dus het is omgekeerd. It's not from New Testament to the Old. Het is niet van het Nieuwe Testament naar het Oude. It's from the Tanakh to the Brachadashah. Het is van de Tanakh naar het Nieuwe. Yes? Ja. Okay, so it's really important that you hear. Is Yeshua God in the term of the use the word God? Dus het is heel belangrijk dat je hoort, is Yeshua God in de term van het woord God? Now, do you find the word God in the Hebrew scripture? The word G-O-D. God in the Hebrew scriptures. Dus als je het woord G-O-D in de Hebreeuwse schrift vindt. Yes or no? Vind je dat daar? No. So nee. Yeshua is not God, but he is deity. Dus Yeshua is not God, maar hij is goddelijk. To a Jew, God is only the Father. Voor een Jood is God alleen de Vader. Yeshua is Elohim. Yeshua is Elohim. And he also has the name of the Father. En hij heeft ook de naam van de Vader. But he's not the Father. Maar hij is niet de Vader. There's a difference. Do you understand? There's a difference between the Trinity Er is een verschil tussen de drievuldigheid. And if you believe in the Trinity, that please respect my position. En als je gelooft in de drievuldigheid, respecteer dan alsjeblieft mijn positie. I believe in a plurality of the Godhead. Ik geloof in een, in een meervoudigheid van de, van de Godheid. I don't call it Trinity because Trinity is connected to Mithraism. Uh, ah, dus ik noem het niet Trinity, want Trinity is verbonden aan... Mithraism. Mitra. Uh, ah, Mitra is. And Krishna. And uh, ah, Mitra and Krishna. And the word Trinity is connected to those religions. Dus het woord Trinity is verbonden met die religies. Now, ancient Kabbalah, ancient Kabbalah. Dus het oude, oude Kabbalah. They used to call it a triunity. Die noemden het een drie-eenheid. You see now the Trinity. Niet een, ja, dat, is een, drievuldigheid. I don't call it Trinity or Triunity, I call it a plurality. Ik noem het niet uh, eh, drievuldigheid of drieënheid. ik noem het een meervoudigheid. So this teaching is very controversial, so I really want you to give me an opportunity to share the information. Dus dit, uh, dit onderwijs is zeer controversieel, dus ik hoop dat je mij een eh, gelegenheid geeft om het goed uit te leggen. Yeshua is the Redeemer. Yeshua is the verlosser. Yeshua is the Kohen en Haggadah. Uh, Yeshua is the hoge priester. Yeshua is the right hand of the Father. Yeshua is the rechterhand van de Vader. Yeshua is the rock. Yeshua is the rod. Yeshua is the savior. Yeshua is the redder. Yeshua is the lamb. Yeshua is the lamb. Yeshua is the only way that we can get atonement. Yeshua is de enige weg waardoor we verzoening kunnen. And he has all the attributes of the Father. En hij heeft al de eigenschappen van de Vader. But he's not the Father. Maar hij is de Vader niet. And the New Testament tells me that. En het Nieuwe Testament vertelt me dat. Catholic religion A Mithraism says other things. Dus het, het katholicisme en het Mithraïsme zegt andere dingen. How come we don't play to Yeshua? Oh, hoe komt het... How come we don't pray to Yeshua? Uh, hoe komt het dat wij niet bidden tot Yeshua? Because Yeshua told us not to pray to him. Omdat Yeshua ons geleerd heeft niet tot hem to te bidden. Father. Maar tot de Vader. Why? How do you say why in Dutch? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Oké. Okay. Waarom? Why? Why? Go on. He is a Kohen Hagadol omdat hij een hoge priester is. No one can go to the Father but by me. Niemand kan tot de Vader gaan dan door mij. That is temple service language. Dat is taal van de tempeldienst. I bring a sacrifice. Ik breng een offer. He is the Kohen Hagadol. Hij is de hoge priester. Ik, ik, ik keer terug. I give my, my sacrifice to the Kohen Haggadah. Ik geef mijn offer aan de Kohen Hagadol. Then no one, can go, no one can go to the Father but, but through him. Want niemand kan tot de Vader gaan dan door hem. So you don't worship the, whole, the Kohen Dus je aanbidt de hoge priester niet. But Yeshua deserves the honor, the glory, all those things. Maar Yeshua verdient de eer en de glorie, al die dingen. But he's not eh, uh, he's not executing the role of the king yet. Maar hij voert nu nog niet de rol van de koning uit. He's doing the role of the priest right now. Nu, op dit moment, doet hij nog de, vervult hij nog de rol van de priester. People read the book of Revelations. Mensen lezen het boek Openbaringen. And they don't recognize that the change of status. En ze herkennen de verandering in de status niet. Happens in chapter 1 of Revelation. Dat gebeurt in uh, hoofdstuk 1 in Openbaring. Yeshua is not revealing himself as Yeshua anymore dan uh, uh, maakt Yeshua zichzelf niet meer bekend als Yeshua. Alright, in chapter 1, verse 7. In hoofdstuk 1, vers 7. Actually, in verse 1 it says that the revelation of Yeshua HaMashiach. Dus de openbaring van Yeshua HaMashiach. But in verse 7 and 8, read that please. Maar zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Okay, so he didn't say I'm Yeshua. Dus daar zegt hij niet, ik ben Yeshua. Change of status. Dus een verandering van status. He already said, Yeshua. It has Zicht oh, al Yeshua. Now he comes, no, I'm sorry, he already redeemed Yeshua, right? Dus hij, uh, Yeshua heeft al verlost. Now the Father, who's sitting in the throne, nu de vader die op de troon zit. The, father, the son sits at the right hand. Dus de zoon zit aan zijn rechterhand. Like the story of Joseph, remember? Zoals het verhaal van Joseph. Joseph and Pharaoh. Joseph and Pharaoh. Pharaoh got up. Eh, farao staat op. Gave him the ring. Gaf hem de ring. Changed his name. Veranderde zijn naam. And sent him on a chariot all through the city. En stuurde hem in een koets door de hele stad. He told him all the dominion of the land you have. En hij zei al de heerschappij over het land heb jij. Except for my throne. Behalve mijn troon. Yeshua can never ever ever be above the Father, ever. Dus Yeshua kan nooit boven de Vader zijn. But they are echad. Maar toch zijn ze één. They are one. Ze zijn één. Remember that Yeshua is the king of the earth. Uh, eh, think denkt wel dat Yeshua de koning van de aarde is. But the Father is the ruler of everything. Maar de Vader is de heerser over Understand? alles. Over It, it's important that you really listen to me. Dus het is heel belangrijk dat je heel goed in naar luistert. Because if Yeshua is just a man like you and I, we're wasting time. Dus want als Yeshua juist alleen maar een mens is zoals u en ik, dan verliezen we onze tijd. And the thing about it, Judaism tells you that the melech, the angel, en de, de, uh, het Judaïsme vertelt je dat de malach, de engel, is just an angel. Gewoon een engel is. We got problems with that. En wij hebben daar problemen mee. Because this angel can do things that not all the angel can. Want deze engel kan dingen doen die geen enkele andere engel kan. So let, let's find out who this guy is. Dus laten we uitvinden wie die kerel is. We gotta find. You see, the thing about it is, talk is cheap. You know, we have to prove our faith. Ja, dus, dus Eh, spreken is goedkoop, maar we moeten ons geloof bewijzen. The biggest fear of every messianic coming into the Hebrew roots is this. Dus de, grootste vrees van elke messiaan om in de Hebrew roots movement te komen is dit. He says that Yeshua in Christianity is being worshipped as a God, as the Father. Dus dat zegt dat in het christendom Yeshua aanbeden wordt als een God, als de Yeshua, Now Yeshua received the worship on the earth, but he never asked for it. Dus Yeshua ontving de aanbidding op de aarde, maar hij heeft er nooit om gevraagd. Because his time was not here yet as king. Want zijn tijd als koning was er nog niet. He was doing the job of a mediator. Hij de, had de taak van een middelaar. Very important. I mean, it seems like trivial. It seems like meaningless. Little words here and there. Het schijnt een beetje onbetekenend. Eh, kleine woorden hier en daar. But if you present this teaching, uh, uh, by the way, I have, a, I have a friend of mine that I know from Finland. He's a, he used to be a Lubavitch. Dus als je dit aanbiedt aan een Jood, ik, had een, ik heb een vriend die nu in Finland woont, die vroeger een Lubavitcher was. En ah, ik teach on the internet, eh, internet on Pal Talk. En ik uh, onderwijs op internet on Talk. And he heard the way I taught this teaching. En hij hoorde de manier waarop dit uh, onderwijs gaat. And he said, if more Christians would do it the way you did it. Als meer christenen moesten doen zoals u het doet. More ultra-orthodox will come to Yeshua. Dan zouden meer ultra orthodoxe tot Because then now they can see Yeshua as the Mashiach. Want nu kunnen ze de mes, uh, Yeshua zien als de Mashiach. And don't find themselves in idolatry. En zonder zichzelf een, een uh, godslasteraar of een uh, afgodendienaar. And that's why Yeshua says the Father is greater than I. Dat is waarom Yeshua zegt, de Vader is groter dan ik. Now I'm going to use different concepts. I'm going to use Kabbalistic concepts, the, the writings. I'm not a Kabbalist, but I'm going to use the writings. Dus ik ga verschillende concepten gebruiken, Kabbalistische uh, uh, concepten, maar ik ben geen kabbalist, ik gebruik alleen hun, hun geschriften. Because believe it or not, they're the ones who really outline it the way we believe it en of dat je het gelooft of niet, zij zijn degenen die het uitschrijven op de manier dat wij het geloven. Okay, but what happens is, what you see in the religion of Kabbalah on TV and the books. Maar wat er gebeurt is, wat je op tv, tv ziet over Kabbalah in de boeken. It's not good. Dat is niet goed. Okay, that's the religion. That's that's, that's no. Dat is de religie. Dat is nee. But the ancient writings have a wisdom. De geschriften zijn de wijsheid. Good and bad. Goed en slecht. But in there you have the evidence of what Paul was writing. Maar daarin staat het bewijs van wat Paulus schreef. Let me show you something. Laat mij iets tonen. So you see what I'm trying to tell you. Ja, zie je wat ik u probeer te vertellen. You're going to see something in the uh, in the Sohar that I found dus, in the study of Bereshit. Dus je gaat iets zien in de Zohar dat ik gevonden heb dat in het onderwijs van Genesis. Now what's interesting is that as I study it, I don't really study it very much, but I look, uh, they have a, t- a section said the mystery of the logos. Dus de, ze hebben een, een sectie die zegt eh, het mysterie van het woord. And when I started reading the parasha of Bereshit, dus toen ik de parasha van Genesis begon te lezen, this is what I found. dan vond ik dit. And I study everything I get my hands on. En ik bestudeer alles wat ik in mijn handen kan krijgen. So I learn what to, what not to believe. Dus zo heb ik geleerd van wat wel en wat niet te geloven. Now this is the study of Rashid, but I'm not going to read the whole thing. Ik ga dat hele ding niet lezen. But I want you to read that. Maar ik wil een paar dingen I'm going to read it. This is only a section. It says, It has been conceived as a divine logos, the word, and called Rashid. The rabbis believe, just say the rabbis believe. De rabbijnen geloven. That the logos of the memra was brashit. Everything was created by, by the logos. Dus dat het woord uh, brashit was, dus dat alles geschapen is door het woord. For, in, for the same was in the beginning with Elohim. Want diezelfde was in het begin met Elohim. All things were made by him, and without him was not anything that was made. In him was life, and the life became the light of man. Dus alles dingen waar ik gemaakt gewoon heb, en zonder hem was er niets dat wat, dat gemaakt was. In hem was het leven en het leven werd het licht van de mensen. Dat is Colossians. Dat is Colossians. So you can say that Rav Shaul was a catalyst. Dus je kunt zeggen dat, eh, dat Paulus een kabbalist was. This stuff is nothing new. is new to us because we don't study those writings. Dus dit is niks nieuw, maar het is nieuw voor ons omdat wij deze geschriften niet bestuderen. So if we want to remove ourselves from idolatry, eh, unfortunately, unfortunately. Dus als we zelf willen af, weggaan van afgoderij, ongelukkig genoeg. And, and don't get offended, please. And, and my intention is not to offend anybody. En wees niet gekwetst, want ik wil niemand kwetsen. But in Christianity we have inherited a lot of traditions. Maar in het christendom hebben we een, een hoop tradities geërfd. That go back to Babylon and go back to Mithraism. Dus die teruggaan naar Babylon en dat Mithraïsme. So if you you come in out of Christianity to understand the Hebrew roots. Dus als je uit het christendom komt om het, de, Hebrew, de Hebreeuwse wortels te begrijpen. And you trying to get to the Jewish people. En je probeert dit over te brengen aan het Joodse volk. Better learn how to present it the Hebraic way. Dan leer je beter hoe het voor te brengen op de Hebreeuwse manier. Because we as Jews will never serve a Messiah. Want wij als Joden zullen nooit een Messiah dienen. Who's trying to take the place of the Father. Die probeert de plaats van de Vader in te nemen. The Messiah that we believe de Messiah waarin wij geloven submits to the Father om, is uh, ondergeschikt aan de Vader. And only the Father can give him the authority. En alleen de Vader kan hem de autoriteit geven. Now yes, he will have the name Yahweh. Ja, hij zal ook de naam Yahweh hebben. Yeshua will have the name Yahweh. Yeshua zal de naam Yahweh hebben. The rabbis tell you that de, when Messiah will be called Yahweh Sidkenu. Dus de rabbijnen tel, eh, vertellen nu dat uh, eh, Messiah Yahweh Sidkenu wordt. righteousness. Onze, onze rechtvaardigheid. So they know that Mashiach will have the name of Yahweh. Dus ze weten dat Mashiach right. de naam van Yahweh zal hebben. They don't call it Yahweh, it's Hashem, but you know. De, ze zeggen niet Yahweh, maar Hashem. Isn't that good? Yeah, In the rabbinical writings. Dat zijn dus rabbijnse geschriften. By the way, when you read the writings of Paul, dus als je de, de geschriften van Paulus leest, he is using methods of studies that modern Judaism no longer uses hij gebruikt ja methodes van studeren die het moderne judaïsme totaal niet meer gebruikt. I found that out in yeshiva when I was there. Dus ik heb dat, ik heb dat ervaren in de yeshiva toen ik daar was. Oké, okay, so, hold on, give me one second. Did that help at all? Yes. Heeft dat u geholpen tot hiertoe? Oké, so the, the introduction is very long because I want you to understand my heart. Dus de introductie is, is heel lang omdat ik wil dat je verstaat wat er uit mijn hart komt. When Yeshua comes down, I will worship Yeshua. Als Yeshua terugkomt, dan zal ik hem aanbidden. Because he'll have the name of the Father. Want dan zal hij de naam van de the Vader. Authority from the Father. De autoriteit van de Vader. And he will be king on the earth forever. En dan zal hij koning op aarde zijn voor altijd. But right now he is my Kohen Hagadol. Maar nu is hij mijn hoge priester. And he is always saying, my Father is greater than I. En hij zegt altijd, mijn vader is groter dan ik. If Yeshua didn't say those words, als Yeshua deze woorden niet zou gezegd hebben, I would know he's not Messiah. Dan zou ik weten dat hij de Messias niet is. But the, the fact that he said, I am the sent one, the Shaliach. Uh, maar het feit dat hij zegt, ik ben de gezondene, de And the Father is greater than I. En de Vader is groter dan ik. No one can go through the Father but by me. Niemand kan tot de Vader gaan dan door mij. teaches me a language. Dat leert mij een taal. of the Sadiq. Van de rechtvaardige. The Sadiq. De Sadiq. Okay. Eh, right. The Sadiq, also the high priest, Kohen Hagadol. Ook de hoge priester. And what is called Ben Adam. En wat genoemd wordt Ben Adam, the zoon van Adam. which basically sits at the right hand of the Father, and in Kabbalah circles is called the middle pillar of the Godhead. Ja, dus die, uh, de uh, rechterhand van de vader wordt genoemd en in de Kabbalah de middelpilaar van, uh, van de godheid. And that middle pillar is called Benya, the son of Yahweh. En dat eh, middelpunt wordt genoemd Benya, de zoon van Yahweh. Oké? Okay? Ja. Long talk just to get into this. <laughs> het is een lang gesprek om hierin te Oké, okay, so who is the angel of the Lord? Dus wie is de engel van de Heer? And uh, we're going to go to the angel and then we're going to go to the memra. Dus eerst gaan we even uh, over de engel en dan gaan we naar de memra I don't think I have the right one. Hold on a minute. Hold on one second. Kunnen daarachter eventueel radiators dichtgedraaid worden? Hebben jullie het niet te waard? Oh, we go. Okay, here you go. Op de tafel zitten, All right. aan dat venster. Listen, listen, to what the rabbis are saying here. Now in Colossians chapter 1 verse 15 says what? In Colossians 1 uh, 15 zegt het, hij is the beeld van the onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Okay, so I gotta find that in 115. He is the image of the invisible God, right? Yeah. Go ahead, read that. And oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. This is 117. I don't know why this is. This is not good. The thing keeps going off. I hope the light bulb didn't go off. I think did. There. Okay, so we'll turn a little light bulb is four hundred dollars. Yeah. It's crazy. All right, I gotta find this now because I got a different one here. Give me one second. I'm so sorry. Yes. I got a different one here now. Remember on that one. Okay, let's try this. Okay, so we have, I gotta have to change back and forth, but that's alright. Uh, which verse did you read? 117. Uh, 117, let's go back to this one again. 115, go ahead 115. 115. Oké, okay, go ahead. Is de, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Oké, okay, en het 6 en 17? En in en 17. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. So it says that he is the image of the invisible Elohim. So it doesn't say that he is the father, it says he's the image of the father. Do you know that we've been taught about this already in a movie? Weet je dus dat er ons daar al onderwijs over gegeven is in een film? Every single one of you have seen it. En in elke film die we gezien hebben. Check it out, check it out. Superman. Superman. Superman is the savior of the world. De Superman is de redder van de wereld. He comes from the outer parts of the earth. Hij komt van andere delen van. Hij Has no physical lineage. En hij heeft geen uh, uh, fysieke lijn op de aarde. He falls in love with a girl. En hij wordt verliefd op een meisje. She's never good looking. Maar ze ziet er niet goed uit. Okay? And the thing about it is, there's also an adversary, Hasatan. like Luther. And there is ook een, tegenstander als Satan, Luther heet You, you never see the father of Superman unless you see the image of oh, the father in the, in the, in the, in the ice on the North Pole. En je ziet nooit eh, de vader van Superman tenzij dat je het beeld ziet daar ergens in de Noordpool. He is human but indestructible. Hij is menselijk, maar hij is onverwoestbaar. And he's always defending the good and the bad. En hij verdedigt altijd het goede tegen het slechte. But his priority is his bride to maar, be. Maar zijn prioriteit is zijn bruid. He has an S. En hij heeft een S. In Hebrew is a shin. Ja, en in Hebreeuws is dat een shin. It means almighty. En dat betekent almachtig. <laughs> Superman? Wie heeft er Superman geschreven? A Jew. A Jood. Ah ja. Is, this, is the message of Mashiach? En het right boodschap van de Messias It's uh, So there. But you see, we have been so blinded by religion. That the message can be in front of us and we don't see it. voor ons kan zijn hebben. zien So Superman is the image of Ruel, his father. En, want Superman is dus de beeldenis van Ruel, zijn vader. But he's not the father. Maar hij is niet de vader. You see what I mean? Ja, ja. Okay. Okay, good. You learned that. We can go home now. That's it. Just watch Superman. You see the whole mystery. Ja, dus jij dus kijkt Superman en dan krijg je de hele boel. Did he understand? I don't know. I have no clue. De vraag wordt ingesteld, gesteld, maar heeft deze Jood het zelf begrepen? Die dat ja. geschreven heeft? Listen to what it says in Hebrews chapter 1 verse 1. Go ahead and read Luister naar wat het zegt in Hebreeën 1:1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten. So, so he's trying to reveal himself through the Tanakh. Dus uh, hier probeert hij zichzelf door de Tanakh uh, kenbaar te maken. Now, this is from the Zohar, okay? En dit komt uit de Zohar. Listen to what the Zohar says about the angel of the Lord. There is a man, if a man he is, who is an angel. There er is a man, and as a man is, he is an angel. This angel is Metatron. Now, the, the word Metatron means keeper. Keeper of Israel. Dus het woord Metatron betekent bewaarder keeper. van Israël. Okay? The keeper of Israel. He is a man Hij is een mens in de beeldenis van de, de enige heilige. Gezegend zij hij die eh, een, beeldenis van hem is. Want God, ja, is de metatron en hij is Jehovah. You ziet Yahweh. Yeah. He, doesn't, he, doesn't, he tells you he is Yahweh, but he's not the Father. He's the image of the Father. Ja, dus het zegt u, hij is Yahweh, maar hij is niet de Vader, hij is de beeldenis van de Vader. So, uh, uh, Metatron, or the angel, who is a man. Dus Metatron of the engel the een It says, of him cannot be said he is created from a man, but he is an emanation from Elohim. Dus van hem kan niet gezegd is, worden dat hij geschapen is, gevormd of gemaakt, maar hij is een, een afspiegeling van that's exactly what Paul says. That's exactly what Paul says. And that is is precies wat Paulus ook zegt. So how can we go to an extreme in Paul's writings? Hoe kunnen we gaan naar een extreem in de geschriften van Paulus? When Paul's writing actually agrees more with the rabbis. als de geschriften van Paulus meer in overeenstemming zijn met de geschriften van de rabbijnen. I know how. Ik weet hoe. When you mix the Paul's writings with Mithraism. Als je de uh, eh, geschriften van Paulus vermengt met Mithraïsme. Krishna. Met Krishna. Sun God worship. En zonnegod aanbidding. It's, it's simple. Dan wordt het simple. But when you go back to the ancient Hebrew writings, you find that Paul's writing line up perfectly with the Tanakh. Maar als je teruggaat naar de oude rabbijnse geschriften, dan zul je zien dat de geschriften van Paulus in perfecte overeenstemming zijn met deze oude teksten. Did you know how many of you do not know what the targums are? Wie, hoeveel van jullie weten nu wat de targums zijn? Okay, the targums were the Aramaic Okay, remember when they came from Babylon? Dus de targums waren de Aramaïk-geschriften, dus toen ze terugkwamen uit Babylon. In the book of Ezra and the book of uh, Nehemiah, you find that they were reading the Sefer Torah. Dus in het boek Ezra en in het boek Nehemia vind je dus dat ze de, de Torah-rollen lazen. And he had priests on both sides explaining it to the people. En daar waren aan beide zijden van de profeet priesters die het aan de mensen uitlegden. So there were speaking it in Hebrew from the Sefer Torah and explaining it in Aramaic. Dus ze lazen van de Torah-scroll in het Hebreeuws en de commentaren werden, of de uitleg werd gegeven in het So you have onkelos. Dus je hebt onkelos. Jonathan ben Jonathan ben The De Targum Yerushalmi. en de tuigen van Jeruzalem. And the way they used to do it in the first century when Yeshua was alive. En de manier waarop ze het in de eerste eeuw deden toen Yeshua leefde. And this is how I teach my Torah portions every week. En dat is hoe ik mijn Torah porties elke week onderwijs. They open the Torah portion. Je opent de Torah portie. And then I open the Targums. En dan open ik de Targum. So in the first century when Yeshua was alive. Dus in de eerste eeuw toen Yeshua leefde. They used to read the Targum in conjunction with the Sefer Torah. Dus dan lazen ze de Targum in samensmelting met de Sefer Torah. so, Torah let me give you an example. Laat me u een voorbeeld geven. When they will get to the book of Genesis, uh, can you get Genesis 2.8 please? 2.8. Dus uh, in het boek Genesis 2.8. And it says, this is what it says in the I found this one today. Targum Surah Jonathan, okay? Targum of Jonathan. Dus dit is wat er staat in de Targum van In your Bibles it says this. Go ahead. En in de Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Okay, but in the in the Targum of Jonathan, in the remember Onkelos and those guys, they used to have it in the synagogues every Shabbat. Dus uh, in de dagen van Johannes, dus denk erom, in de synagoge hadden ze dat zo elke Shabbat. So you read from the Sefer Torah? Dus zij heeft het gelezen van de Torah. And then they will read the Targum. And then lazen ze de Targum. And this is how it sounds. And this dit is hoe het klinkt. And a garden from Eden. In de tuin van Eden. Of the just was planted by the word of the Lord van de rechtvaardige was geplant door het woord van de Heer. Before the creation of the world. Voor de uh, schepping van de aarde. He made there to dwell the man when he had created him. Uh, maakte hij de mens uh, waar hij ze geschapen had. So they're saying that the creator of man was the word of the Lord. Dus ze zeggen dat de schepper van de mensen het woord van de Heer was. And, and Paul calls Yeshua the second the last Adam. En Paulus noemt Yeshua de laatste Adam. Because Yeshua created Adam. Omdat Yeshua Adam gecreëerd heeft. The rabbis tell you that Adam was created in the image of Messiah. Dus de rabbijnen vertellen je dat eh, eh, eh, Adam geschapen is in de beeldenis van Messias. Read verse 3:8. Lees Chapter 3 verse 8. Chapter 3 verse 8. hoofdstuk 3 vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondskoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. In in de Targum zegt dit. En ze hoorden de stem van het woord van de Heere God. En, When you see the word Ja, en dus waar het woord woord staat, dat betekent memra. En hij wandelde in de tuin en uh, in de uh, eh, the repose of the day. In de, Ja. in de koelte van de dag. En Adam en zijn vrouw uh, verborgen zichzelf voor de Heere God uh, on, onder de, uh, te midden van de bomen van de tuin. Now you can get a laugh from that verse. Nou, je, kunt kunt lachen met dit vers. So you can ask me why. En je kunt hem vragen waarom. Tell me what. Okay, good. I'm glad you asked me. I'm glad you're so excited. <laughs> this teaching is going to change your life. That's okay. I'm show no emotion. I'm kidding. <laughs> dus dit eh, onderwijs gaat uw leven veranderen, maar je geen emotie tonen. If you heard right, it says that the memra is Yahweh Elohim. Dus als je het goed gehoord heeft, dan zegt het eh, dat de memra Yahweh Elohim is. This is not a question dit is geen vraag. This used to be the ancient rabbis in Judaism. Dus dat is wat de oude rabbijnen in Judaïsme schreven. So when you go to the Tanakh and the prophets and you see Yahweh Elohim, the word of the Lord, remember Ezekiel? Ja, dus als je naar de Tanakh gaat en je ziet Yahweh Elohim, het woord van de Heer, staat And the word of the Lord said to me. En het woord van de Heer zei tot mij, tot mij in Ezekiel. And in the prophets you find that he says Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, Yahweh El Shaddai. Mm -hmm. Ja, dus in de, in de profeten vind je dus elke keer dat hij zegt Yahweh Elohim, Yahweh El Sebaot, Yahweh El Shaddai. He's uh, defining his titles hij and his attributes. definieert zijn titels en zijn eigenschappen. So this verse tells me, I, now I understand Who's speaking all through the Torah and the Tanakh? Dus dit vers vertelt mij wie er spreekt door de hele Tanakh en. Does that make sense? De, uh, eh, like It tells me right there that the Memra is Yahweh Elohim. Dus het zegt het mij daar dat de Memra het woord Yahweh Elohim is. Okay. So I got 11 pages. I'm not going to read them all, but it's, it's, it's amazing. I mean, if the Orthodox would just give me an opportunity. Dus als de orthodoxen mij alleen maar een kans zouden geven, dus ik heb hier elf bladen. I can just take their own writings and say, I believe in that memra. Dus dan kon ik alle geschriften nemen en zeggen, ik geloof in deze memra. And he said, but you're a Christian. I said, no, I'm not a Christian. En, dan gaan ze zeggen, maar je bent een christen. Dan ga ik zeggen, nee, ik ben je But you worship Jesus. I said, I don't worship Jesus. Maar je aanbidt Jezus. Dan zeg ik, nee, ik aanbid Jezus niet. See, I am a Jew who believes in Yeshua. Ik ben een Jood die in Yeshua gelooft. See what I mean? Oh, but you said Jesus is God. I say, I don't say Jesus is God. Maar je zegt dat Jezus God is. Nee, dat zeg ik niet. Now, I say he's not God because I understand that the Jew thinks God is the Father and I know he's not the Father. Get it? En ik zeg dat alleen om de enige reden dat de Joden denken dat, Jezus, dat God dat God alleen de Vader is en ik weet het niet meer. <laughs> going on with my computer today? Yes. There it is. Okay. Do you understand? Yes. Is this making sense to you? We're not even in the teaching yet. Man, I gotta hurry up. Let's see what the rabbis are saying here. Man, this computer is giving it's all your fault. It's all your fault. There we go. Rabbi Kimchi, very well known rabbi, says, The Lord is King Mashiach, Adonai, the title Adonai is King Mashiach. He is also the Melech, the angel of the covenant. Dus deze rabbijn zegt, de Heer is koning Messiah en hij is ook de engel van het verbond. But Judaism tells you that the angel is just an angel. Maar het Judaïsme leert u dat een engel gewoon een engel is. This is a contradiction. Maar dat is een contradictie. Now, uh, Rabbi Aben Ezra says this. The Lord eh, Adonai is both a divine majesty. Notice the language that he uses. Dus men komt de taal dat hij gebruikt. Hij zegt, de Adonai is zowel een goddelijke majesteit en de engel van het verbond. They call, they call Messiah Sarpanim, the angel of the presence. Dus ze noemen hem uh, de engel van de aanwezigheid. Okay, and the angel of the covenant for the sentence is double. Ja, dus de engel van het verbond, want de zin is dubbel. Alright, says Philo. How many of you who Philo was? Hoeveel weten er wie eh, Philo was? Philo? You don't know who Philo was? <laughs> anyway, I'm kidding. You need to find Philo's work. He was a priest from Alexandria, Egypt. And he has very good teachings about the logos. En hij heeft heel goed onderwijs over het woord. Are you enjoying this so far? Okay, good. Then final says, let me read it in English first, okay? For those, for those who cannot look upon the Son Himself, behold, Him is His reflected light. Light. Light. The, even though they do regard the image of Elohim, He is His angel and word as Elohim Himself. Dus voor degenen die niet kunnen zien op de zoon zelf, kijk, in hem is het licht weerspiegeld. En zo uh, uh, kijken zij naar de beeldenis van God, die zijn engel is en het woord zoals Elohim zelf. So Philo is saying that the Elohim, notice the language, Elohim is the image of Elohim, in the image of the Father. Dus uh, deze Philo die zegt dat Elohim, het beeldenis van Elohim de Vader. And he calls him his angel. And hij noemt hem zijn engel. Now this is a long one, but you hear, you have it in Dutch there, and let me see if I can find it here. Nope, nope, nope, nope. I got a different one. See, it's your fault. <laughs> I'm blaming everybody today. so that's your fault. Hij heeft duidelijk goed geslapen. I'm just blaming everybody today. I'm kidding, you know. I take responsibility for my mistakes. Here we go. It says, can you go ahead and read it, okay? En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Zuur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, waar komt gij Waar, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En ze zeiden, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en vernedig u onder haar hand. It says, it says that the angel of Yahweh also said to her, I will so greatly multiply your descendants. How can an angel multiply when he has no authority? Dus hij zegt, ik zal u ook uh, vermeerderen, vermenigvuldigen. Hoe kan een engel eh, vermenigvuldigen? no angel can forgive sins. Geen, er is geen engel die zonde kan vergeven. Change your name. Of uw naam kan veranderen. Except worship. Uh, aanbidding aanvaarden. Okay, except this particular angel. Behalve deze speciale engel. Now, what's interesting is that this angel accepted worship in the Tanakh maar dus wat interessant is, is dat deze engel aanbidding uh, aanvaarde in de Tenach. But oh, not in de Brihadasha? Maar niet in, de, in het Nieuwe Testament. Why? Waarom? Because he is the high priest. Omdat when he came to the earth. Ja, ja. Omdat hij toen hij op de aarde kwam, de hoge priester was. You see? Ja. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> Am I doing a good job explaining it? Okay, I'm going to take my time. We're going to be here all day. <laughs> Oh, oh, all right, keep going. Actually, no, you just stop there. But what's interesting is the rabbis attribute this person to being the Memra. They believe it was the Memra who appeared. That they believe it was the Memra who Hagar prayed in the name of. this. Wat interessant is, is dat de uh, uh, let, me, let me rephrase that. Let me rephrase that. Yeah, okay. They believe that Hagar prayed in the, na- in the name of the Memra. Dus zij geloofden dat Hagar bad in de naam van de Memra, van het woord. Okay. All right. Now let's go here. Abraham and the angel. In Genesis chapter 12 verse 7 says, go ahead. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige, El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem. Let me read this one. No, that's the wrong chapter. That's chapter 18. Sorry. That's that's not chapter 7, 12. That's chapter 18. I think. Can you find can you find that one in, in your Bible? 17. 12, 7. 12, 7. It is uh, Yes. Oh, this was 12 7. Yeah, try 12 7. I don't think it's that one. It is right. It is no, right? It is, Yes. Okay, okay, fine. Anyway, so you see that they believe. It's right. The rabbis believe that it was the angel of the Lord, the Memra, who appeared to Abraham here. Dus de rabbijnen geloven dat het de engel van de Heer, de Memra was, die aan Abraham daar verscheen. Okay, so now let me let me go here, so you see what I'm saying. Dus laat mij daar gaan, dus, zodat je kunt zien wat ik zeg. Okay, when he fled from the face of Esau to his uncle Laban's in Haran. Jacob experienced, experienced a powerful dream near the city of Luz. In, in his dream, he saw Yahweh stand above a ladder ascending to uh, heaven and bless him. Yahweh promised to be with Jacob, to keep him and not to leave him, and to bring him back to the homeland. Jacob vowed a vow to Yahweh, and Yahweh accepted Elo- uh, Elohim. Now, what's interesting is this. That uh, is that the same one? Yeah. Now read that one right here. En de engel God, de Malach Elohim, zeide tot mij in de droom, Jacob, en ik zeide hem, hier ben ik. En hij zeide, sla toch uw ogen op en zie toe, al de bokken die het pluimvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt, want ik heb gezien alles wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar jij, waar jij een opgerichte steen gezalfd hebt, waar jij mijn gelofte gedaan hebt, wel nu, maak u reiswaardig, ga uit dit land weg en keer naar het land uw maagschap terug. Now what's interesting is if you go, if you read in your in verse in your Bible, read chapter 31 verse 3. Ehm. in your Bible, 31 verse 3. Go ahead. Yes. Toen zeide de Heere tot Jacob, keer terug naar het land uw vaderen en naar uw maagschap en ik zal met u zijn. Different. Yeah, I know it's a little different. Don't worry about it. It says, And the Lord said to Jacob, go ahead. And the Heer zei aan Jacob, Return to the land of your fathers. Ga terug naar het land van uw vaderen. Uh, of that native place. Uh, van uw geboorteplaats. In my word shall, shall be your help. En mijn woord zal uw hulp zijn. So in verse 3. In vers 3. It says that is the Memra who's going to be the help of uh, Jacob. Eh, daar zegt het dus dat het de memra, het woord zal zijn dat de helper van Jacob zal zijn. So the angel of Yah here. Dus de engel van uh, Yahweh daar. Who's going to keep him. Ja, die, hem zal bewaren. Is one of the same. The memra and the angel is one of the same. Dus de memra en die engel die zijn één en hetzelfde. You understand? Versta je het? Okay, so the thing, huh? Go ahead. I think it's confused. confusing. Am I confusing you? No, no, no. But, no? No? Okay, that's fine. I'm trying to connect it. Just stay with me. I'll, I'll get there eventually. Okay? I know. The face of Elohim. Now, what's interesting is, let me move on. Cleniel. I'm going to read, read that one and then go ahead and read that one. Het gezicht van Elohim. Zo bleef Jacob alleen achter en een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze dacht dat hij hem niet overmocht, mocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dagreis is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch mijn naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem, en Jacob noemde de plaats Pneel, het gezicht van Elohim. Want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven. Now, if he saw only an angel, dus als hij alleen een, engel zou gezien hebben, why does he call this angel Elohim? Waarom noemt hij die engel dan Elohim? And find any other angel in the Tanakh. En vindt gelijk welke andere e- engel in de tenag. Who has the power to change anybody's name. Die de macht heeft om iemands naam te veranderen. Right? None. Geen enkele. This can. Maar hij kan het. And he says, I've seen Elohim face to face. En hij zegt, ik heb de Heer gezien van aangezicht tot aangezicht. Alright? The angel of redemption. The Melech Elohim is, is called the angel of redemption. Dus de Melk wordt genoemd de engel van de verlossing. Okay, it says this is more of a commentary. It's not necessarily. uh I'll give you the verse. Tell them that I give them the verses right here. Yeah. Dus okay. Dus ik give to de versen, maar ik heb alleen maar een commentaar. Well, this is my commentary then. Dus, dus dit is zijn commentaar. Go Dus de laatste uh, verwijzing naar de engel in Genesis is wanneer Jacob uh, eh, Jozefs zoon zegent, Ephraim zonen zegent, Ephraim en Manasseh. Eh, hier zegt Jacob eh, expliciet dat Elohim van zijn vaders en de Elohim die hem gevoed heeft, zijn hele leven lang tot aan, dat de, dag, tot aan die dag de engel was die hem verlost heeft. De verbindenis met of de verwijzing naar de Messia is heel duidelijk. Dat zie je in Galaten 3, 13, En in een later gebruik eh, staat er de engel die uh, verlost, werd eh, later genoemd de engel van verlossing. Uh, that's fine. That's fine. I think I can see it. Now, what's interesting is that this angel now can redeem. Dus wat interessant is, is dat we zien dat deze engel de macht heeft om te verlossen. What other angel in the Bible can redeem? Welke andere engel in de Bijbel kan er verlossen? Right? Now, go ahead, find in your Bible there for me. Uh, Bereshit, Genesis uh, 48, verse 9. Bereshit 48 vers 9. And remember the angel of redemption here in Genesis 48 verse 15 16. En uh, onthoud dus dat de engel van verlossing in 48 But the Targum, I'm sorry, the Targum of Jonathan reads this way on verse 9. Go ahead and read it. En uh, dus de Targum van Jonathan uh, uh, leest het op deze manier in vers 9. Wie zijn dit? En Jozef zeide tot zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij, breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. Listen to what it says here. Luister naar wat het hier zegt. And Joseph answered his father. En Jozef antwoordde zijn vader. These are my sons. Dit zijn mijn zonen. Which the memory of Adonai. welke de memra van Adonai gave me according to this writing. Dus mij gegeven heeft in overeenstemming met zijn mhm. geschriften. So Joseph knew who the memra was. Dus Jozef wist wie het woord was. And then later on in that chapter you see that that angel is a redeemer And their angel is the memory. You see the connections? En dus later in dat hoofdstuk zie je dat deze engel de verlosser was. En dan zegt het ook dat deze engel het woord is, de so, memra is. If you really hear me well, by the end of the teaching. Als je me dus aan het einde van de les goed gehoord hebt. You should be able to read all through scripture. Dan zou je, zou je moeten in staat zijn om doorheen de hele schrift. And then you will know who's talking te weten er op dat moment spreekt. The Father or the Son? De Vader of de Zoon. See, the angel of the Lord or the Father? De engel of van de Heer of de Heer. And remember that the, the Moses went up to the mountain. En, en onthoud dus dat Mozes de berg op ging. And they, he took the elders with him to the mountain. En dat hij de, uh, de ouderen met hem mee de berg opnam. And they saw the Lord. En ze zagen de Heer. But wait a minute. Maar wacht even. No, you guys said, well, wait a minute. Wacht even. no, no, no, like this, but wait a minute. Wacht even. the Father has no image of form. De Vader heeft geen, geen beeld of geen vorm. So how can you see him? Dus hoe kun je hem zien? No man can see God and live. En er is geen mens die God kan zien en blijft leven. So whom do they see? Dus wie hebben ze dan gezien? You see the problem in Judaism. Yes, Zie je het probleem in het Judaïsme? Christianity is not presenting it in the right context of language. Dus de, het christendom brengt het niet over met de juiste woorden. So the Jews are desperately looking to find out dus who he is. Dus de Joden zoeken wanhopig te weten wie hij is. Maar de christenen gebruiken een taal. dat they don't recognize. Die ze niet herkennen. Okay, I just want to share with you how you can read scripture. Ik wil alleen maar met u delen hoe je de schrift kan lezen. Believe in all the divinity and the power of our Messiah. En geloven in de goddelijkheid en, en de macht van onze Messias. And not be found like En niet als een afgodendienaar uh, eh, uh, eh, over te komen. Okay, okay, good. Are you enjoying it so far? goede tijd Okay, Moses and the, and the angel. Dus okay? Moses and the angel. Now, watch this. In Exodus 3, 1 through 5. Okay, go ahead. Moses nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de Engelse seren als een vuurvlam, midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wonderverschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrand. Toen de Heere zag dat hij het ging zien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes, en hij antwoordde, hier ben ik. Daarom zei, daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waar het staat is heilige grond. In verse 2, in vers 2, It says that the angel of the Lord appeared in a flame of fire. Zegt het dat de engel van de Heer in een vlam van vuur verscheen. So, so who was the, the pillar of fire with them in the wilderness? Wie was de vuur, eh, de the vuurkolom die hem volgde in de woestijn. Rav Shaul says, Paul says that, yeah, uh, that there was a rock that followed them in the wilderness, and the rock is, Yeshua, is Messiah. Dus uh, uh, Rav Shaul, Paulus zegt dat er hun een rots volgde doorheen de hele woestijn en dat deze rots de Messias was. And you know what Judaism calls that rock? En weet je hoe dat Judaïsme die rots noemt? The well of Miriam. De bron van Miriam. And they believed the well of Miriam followed them in the wilderness. En ze geloofden dus dat de bron van Miriam hen door de wildernis And this is really cool, okay? They said that when they would camp, dus ze zeiden wanneer ze kampeerden, they would start worshiping Yahweh. Dan begonnen ze Yahweh te aanbidden. And the waters will come up out of the well. En het water kwam omhoog uit de bron. And dispersed through the whole camp for them to drink. En dat verspreidde zich doorheen het hele kamp, zodat ze konden drinken. Whether that's true or not. Of dat dat waar is of niet. I don't know. Dat weet ik niet. When I get to the kingdom. Als ik in het koninkrijk kom. Yeshua. <laughs> en, en ik zie Yeshua. Play the DVD. da ga ik hem vragen om de DVD te I gotta see that. Dat zou ik willen zien. You see, but it's interesting that it was the well of living waters providing water for the camp. Maar het is interessant te zien dus dat het de bron van levend water was die water voorzag voor het hele kamp. Amen? Amen. All right, so now watch this. Let's go here to Stephanus. Stephanus. Yeah, that's. But wait, wait, wait, wait, wait. Bird, bird, the Berdigen. Verdedigen. Verdedigen. Say again? Verdedigen. Verdedigen. Yeah, good. I'm learning it. Yeah. All right. L- listen, listen to what Stefan says. Stefanos? Yeah. How do you say it? Stefanos. Stefanos. Stephanus says it was the angel of the Lord who appeared in a flame out of the fire in the bush. Yeah. Okay, it was the angel of the Lord. So now what it is is if you let me read the, let me read it in English, okay? It says when, when, and when 40 years had passed, the angel of the Lord appeared to, to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai. When Moses saw it, he marveled in sight, and he drew near to observe and obey the voice that came to him. Okay? So he says to obey the voice. Dus hij zegt de stem te gehoorzamen. That came from the angel of the Lord. Die van de engel van de Heer. The voice of Yahweh. De stem van Yahweh. So it says that the angel of the Lord Dus het zegt dat de engel van de Heer speaks the word of Yahweh. Het woord van Yahweh spreekt. That's exactly what Yeshua said. Dat is precies wat Yeshua zegt. My doctrine is not mine. Mijn doctrine is niet van mij. But the Father who sent me. Maar van de Vader die mij zond. I don't speak of my own accord. Ik spreek niet uit mijn eigen. But the words that the Father gives maar me. Maar de woorden die de Vader mij geeft. It's the same thing. Dat is precies hetzelfde. So in this story. In dit verhaal. Uh, Stephanus. van Stefanus, ja. Okay, is trying to teach the Israelites. Die probeert daar de Israëlieten te leren. Who Yeshua was. Wie Yeshua is. So, so let me get this straight. If, if they're reading the Targums in the first century. Dus laat me dit uitleggen als eh, de Targums lazen. You look so serious. You look so serious over there. There you go. Give me a smile. Okay, good. You see. If they're reading the Targum, uh, uh, uh, when it comes to Bereshit, and you see the Memra everywhere. Dus als ze de Targum lezen en het komt aan Genesis en je ziet overal het woord Memra. Okay, and then all of a sudden now, Yeshua appears. En dan opeens verschijnt Yeshua. Johanna says. dan zegt Johannes. Bereshit, in the beginning was the memra. Dan zegt Johannes, in het begin was het woord. And the memra was with Elohim. En het woord was met God. And the memra is Elohim. En het woord is God. I don't believe the word God should be there. En ik geloof niet dat het woord God daar zou moeten Elohim. There. Maar dat, je moet Elohim. So they're reading this every year on the Sefer Torah. Dus dat lezen ze elk jaar op de torah So if they open in Genesis chapter 2. Dus als ze openen in Genesis 2. And then start reading, and, and in the Garden of Eden of the just he planted by, was planted by the memory of Adonai Elohim. En als ze dus lezen over in de tuin van Eden was alles geplant door de memra van Elohim. He looks at Yeshua and he says, you know that memra we've been looking for? En uh, kijkt naar Yeshua en zegt, ben jij die memra waar, waarnaar uitging? The one who redeems? Degene die verlost? That's him. Dat is hem. See, John is saying something that everybody knew in the first century. Dus Eh, Johannes zegt hier iets dat iedereen in de eerste eeuw al wist. That they will read every, every Shabbat in synagogue. Dat ze elke Shabbat in de synagoge zouden That's why thousands and thousands of Jews believe in Yeshua. Dat is waarom duizenden en duizenden Joden in Yeshua geloven. Did you know that? Wisten yes. jullie dat? It's in the Bible. Dat staat in de Bijbel. It's in the book of Acts. Dat staat in het boek Handelingen. Chapter 21. Hoofdstuk 21. Verse 17 tot 26. Van 17 tot 26. And in, chapter, in Acts chapter 7 verse 6. no, chapter 6 verse 7. And in Handelingen 6 vers 7. Says that many great of the priests believe in Yeshua. Zegt dat er veel van de priesters in so Yeshua how come we've been told that the, the Jews didn't believe in Yeshua? Hoe komt het dus dat ons dan verteld is dat de Joden niet in Yeshua geloofden? Cornelius was the first Gentile and he believed after 10 years. En Cornelius was de eerste heidene en hij geloofde na tien jaar. So we have been lied to. Dus we zijn belogen. And they dressed up the original teaching of the, of the apostles. En ze hebben de uh, originele onderwijs van de apostelen verbloemd. And they dressed Joseph. En ze hebben Jozef gekleed. With a sun god worship. En ze hebben Jozef met de uh, eh, aanbidding verwisseld. Mhm. Joseph was a Hebrew. Joseph was een Hebreer. He was sold into slavery. En hij werd verkocht in slavernij. Yeshua is a Hebrew who was sold into servanthood. Yeshua was een Hebreer die, Hebreer die in dienstknecht uh, was, als dienstknecht was verkocht. Joseph um, married the daughter of Potiphar. Eh, dus Jozef trouwde met de dochter van Potifar. This, this, uh, eh, the, this, the daughter of the sun god priest. De dochter van de zonnegodpriester. Yeshua, they changed his name and they have been what? They have mixed him with sun god worship. Dus ze hebben Yeshua's naam ver, veranderd en ze hebben hem vermengd met zonnegodaanbidding. So how can the Jews recognize Jesus? Dus hoe kunnen de Joden Jezus herkennen? when the Joseph's brothers didn't recognize Joseph. Als de broers van Joseph hem niet konden herkennen. You understand? Versta je dat? So therefore we need to learn. Daarom moeten wij leren. To walk in Torah. Om in Torah, Torah observance te wandelen. And our duty is to witness by our lifestyle to the Jews. En onze plicht is om getuigenis af te leggen door onze levenswijze aan de Joden. Because believe me, believe it or not, they know a lot more Hebrew than we do. En geloof het of niet, zij kennen een boel meer Hebreeuws dan wij doen. And they can take the Hebrew and twist it. En zij kunnen het Hebreeuws gebruiken en het, en het omkeren. To fit their dogma and theology. Omdat het in hun eh, dogma, in hun theologie zou passen. Ja? Yeah? Dat they don't read Maar zij lezen de woorden niet. All right, let me move on here real quick. The angel on the cloud. So now we identify who the angel on the cloud is, right? Dus nu hebben we ge, geïdentificeerd wie dat uh, engel in de wolk is. It says, and Yahweh, and says, and Yahweh went before them by day in a pillar of cloud. Now remember, it tells you who the pillar of fire was, right? The angel of the Lord. Dus het zegt u wie de vuurkolom was, de, dus de engel van de Heer. So we know that It wasn't the Father who was there because he has no image or form. Dus we weten dat het niet de vader was die daar was, want hij heeft geen beeld of geen vorm. But his image, who is the redeemer, maar zijn afbeelding die dat de verlosser is, who is the angel, die dat de engel is, who is the creator of the word, die de, uh, de schepper van het woord is, revealed itself as the pillar of fire. Die uh, uh, maakt zichzelf bekend als de vuurkolom. Yes? Ja. It, it's very clear, right? Het is heel duidelijk, nietwaar? How many of you, I'm sure all of you heard this before. Oh, yes? Ik ben er zeker van dat jullie dat allemaal... But not, the memory ones, right? Maar niet eh, wat uh, over de memra gaat. What I'm trying to do is connect what you already know. Dus wat ik probeer te doen is te verbinden dat wat je al weet. To something the rabbis know. Met iets wat de rabbijnen weten. And it's your job to connect them together. En het is uw taak om dat eh, samen te binden. can we have access to that? Oh yeah, you can have a website. I just found it today, so you can have access to that. All right, let's let's move on, okay? Because we have a lot of stuff, and I want to move on on this. So the angel and the presence of Elohim. Okay, here we go. Now, in these passages, Yahweh and the angel of His presence are distinguished from one another. Go ahead and read that. Dus hier in deze passages zijn Yahweh en de engel van zijn dus onderscheiden van elkaar. dit kan verstaan worden als we herkennen dat uh, het bestaan van Elohim als de Vader, als de El Shaddai, als de Heer der Heerscharen bekend was in Israël. Zij aanbaden Yahweh, de Heer der Heerscharen, maar, maar verstonden dat, uh, uh, dat, dat dat hij met hen handelde en aanwezig was in de, in de persoon van zijn boodschapper of engel, die eh, eh, in, in, in lichamelijkheid, dus eh, de vertegenwoordiger van Yahweh, de Heer de Heerscharen was en zijn goddelijke natuur deelde. Okay, good. That's pretty good. I understood it all. Yeah, that's good. Uh, Isaiah 63, verse 8 and 9. Dus- let me read it. It says, For he said, Surely they are my people, children who will not lie. So he became their savior. I got it. Let me ask you a question. Laat mij een vraag stellen. Who gave the commandments of Mount Sinai? Wie gaf de geboden op de berg uh, Sinai? The father or the son? The father of the Son. Yeah, because he's the word. Ja, de zoon, omdat hij het woord is. And the, and the commandments is the will of the Father. En de geboden zijn de wil van de Vader. Who married Israel? The father or the son? Wie trouwde Israël? De vader of de zoon? It's a tricky question, right? Ja, het is een, een, een Because if you say the father, want als je zegt de vader, then why did this father send the son? Waarom zond dan de vader zijn zoon? To die for the father's bride. Om te sterven voor de bruid van de vader. When, that's against scripture. Dat is, dat is nergens in de schrift. Right? But the rabbis tell you that it was the Memra who gave the, the, the, the Torah in Mount Sinai. Maar de rabbijnen vertellen nu dat het de Memra was die de Torah gaf op de berg Sinai. Implying that it was the word that married Israel. Dus, en daarmee implicerend dat het het woord was dat Israël huwde. Because what happened in Mount Sinai was a wedding. Want wat er gebeurde op de berg Zion was een, was een huwelijksfeest. That explained why Yeshua had to come and died for Israel and why he is called the Savior. Right there, right? Savior? Okay, you see I'm getting good. Aha. Dus dat legt uit waarom Yeshua naar de aarde moest komen en sterven en de verlosser van Israël moest zijn. And it says this, read from here. En in al hun benauwdheid was hij, ook hij benauwd. En de engel zei, zijn gezicht heeft hen gered. Right there, right there, right there. He says, and the angel of the presence saved them. En de engel van de aanwezigheid heeft hen gered. So who saves? Wie, is the father or the son? Wie reikt er, de vader of de zoon? So if the, if the son married Israel. Dus als de zoon Israël trouwde. And the duty of a husband is to die for his bride. En de, de plicht van een echtgenoot is voor zijn bruid te sterven. And the son is the one who reveals himself through all the Old Testament. En de zoon is degene, degene die zichzelf bekend maakt doorheen de, het hele Oude Testament. Who is called the Redeemer. Want hij is de verlosser genoemd. The rock die de rots genoemd the wordt, de verlosser genoemd the wordt, comforter, de, de trooster genoemd wordt, the uh, prince of the presence, de prins van de aanwezigheid, the, the cloud of fire, het, eh, de, het vuurkolom. So why would he change plans at the end time? and says now it's the Father, it's the Son, right? Waarom zou hij dan in de eindtijden zijn plannen verwisselen en zeggen nee, het is de Vader of de Zoon? Is this making sense? Yes. Like with glory. See, you, you'd be surprised how many people believe that the angel of the Lord is Yeshua. Je zou ervan verwonderd zijn hoeveel mensen geloven dat de engel van de Heer Yeshua is. But they can't really explain it. Maar ze kunnen het niet uitleggen. It took me hours of studies to get this. Het heeft mij uren studie gekost I mean, om I mean, toe te komen. I spent six months looking this up. Dit heeft mij zes maanden gekost om dit te krijgen. Vijf uur per dag. And I still don't know. En, en ik begrijp het nog That's altijd scary. niet allemaal. It is. In Deuteronomy chapter 4, verse 37 says, uh, I'm sorry. Yeah. Oh, okay, I'll keep reading the verse. Right here, keep reading right here, right there. Um, in zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij hem zelf verlost en hief hij hem op en droeg hen al de dagen van oud. So who carried Israel? Dus wie heeft Israël gedragen? In this verse, who redeemed Israel? In dit vers wie heeft eh, Israël verlost? The angel of his presence, right? De engel van zijn aanwezigheid, waar? Okay, which is known as the memra. Die gekend staat als de memra. How many of you never heard it this way before? hoeveel van jullie hebben het nooit eerder zo gehoord? Okay, Baba, Baruch Hashem. <coughs> Praise Yah. Okay, Deuteronomy 4.37 says, let me read it. And because he loved thy fathers, therefore he chose their descendants after them, and he brought you out of Egypt with his presence, with his mighty power. Go ahead and read that omdat hij vaderen heeft liefgehad en u na heeft uitverkozen, heeft hij zelf u met zijn grote kracht uit Egypte geleid. Okay, so he sent them out of Egypt with his presence, right? Dus hij, hij haalt hen uit Egypte met zijn aanwezigheid. So who is the presence here? Dus wie is hier de aanwezigheid? And who is the presence there? It's the same. En wie is de aanwezigheid daar? Because here the presence is the Redeemer, taking them out of Egypt. Hier is de, de aanwezigheid de verlosser die hen uit Egypte haalt. Make sense? Ja, okay. In Numbers 20 verse 16. Dus in nummer 20 vers 16. Toen liepen wij tot de Heere en hij hoorde onze stem, zond een engel en leidde ons uit Egypte. So it tells you specifically that it was the angel who got him out of Egypt. Dus het eh, vertelt je specifiek dat het een engel was die hun uit Egypte leidde. So if Yeshua says he's the redeemer, dus als Yeshua zegt dat hij de verlosser is, he better be. Dan zal het beter ook zijn. Then we're in trouble. Ah, Want anders zitten wij in problemen. If he says he is the rock, als hij zegt dat hij de rots is, he better be dan zou het beter of wij zijn in So what we need to do as believers is this. Dus wat wij als gelovigen moeten doen is dit. Shma, okay? Shma. Shma, goed, luisteren. You better study the words of Yeshua carefully. Dus je zou beter de woorden van Yeshua heel aandachtig bestuderen. Because if you do not understand them and you follow a religion or a dogma that contradicts the Torah. Dus want als je hem niet begrijpt en je volgt een religie of een dogma die de Torah tegenspreekt. Then you're not following the Hebrew Messiah. Dan volg je de Hebreeuwse Messias niet. And no Jew is going to believe you. En dan gaat geen enkel Jood je ooit geloven. How many of you will agree with me? Hoeveel van jullie zijn er met mij akkoord? Now, again, how many of you will agree with me that Yeshua kept Shabbat? Hoeveel van jullie zijn met mij akkoord dat Yeshua Shabbat hield? The feast? The feast, de onderdeel. Kosher? Kosher. The Torah. De Torah. De the only book that he had was the Torah and the prophets. Dus het enige boek dat hij had was de Torah en de profeten. Can the word change? Kan het woord veranderen? So why is it that there are people not following Torah? Dus waarom is het dan dat er mensen zijn die de Torah niet volgen? When Yeshua says, als Yeshua zegt, that not one one jot one tittle shall pass from this Torah. Dus dat er geen geen geen komma tot uh, geen punt of geen komma zal veranderen van zijn Torah. Until the heaven and earth pass away. Tot de eh, aarde en de hemel uh, weg voorbij zijn gegaan. heaven. Same earth. altijd dezelfde aarde. Has it passed away? Is het weggegaan? So why don't we follow Torah? Dus waarom volgen we dan geen Torah? Because we see Judaism Want zie je, eh, Judaïsme follow the rabbis volgt de rabbijnen and we see Christianity en we zien de christendom following Paul Eh, Paulus volgen. And people forget to follow Yeshua. And de mensen zijn vergeten om Yeshua te volgen. I rather do what Yeshua did. Ik doe liever wat Yeshua deed. And if I miss it. En als ik er, als ik de mist ga. If I'm wrong. Als ik verkeerd ben. When I get to the kingdom. Als ik in het eh, koninkrijk kom. I did what you did. Dan ik, ik heb gedaan wat jij deed. Do you understand? Ja. ja you know, I'd rather follow Shabbat because Yeshua kept Shabbat. Ik zou liever Shabbat volgen omdat Yeshua Shabbat volgt. Go to 1 John chapter 2. Ga naar 1 Johannes uh, eh, 2. Sorry, I'm getting away from the subject, but you gotta let the spirit lead, okay? Ik ga een beetje, ik een beetje af van het onderwerp, maar ik laat de geest mij leiden. Verse 3 through 6. Vers 3 tot 6. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, in die is zwaarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. So you have to walk like Yeshua walked. Dus je moet wandelen zoals hij gewandeld And it says if you don't walk like Yeshua walked. En het zegt als je niet wandelt zoals hij wandelt. And you don't keep the commandments he kept. En je eh, de geboden niet houdt die hij hield. Then you're a liar and the truth is not in you. Dan ben je een leugenaar en is de waarheid niet in u. That's heavy duty words. Dat, dat zijn serieuze woorden. What is what is happening here? Yeah, it's a screensaver. Um, uh, I'm not going to get into that right now. You know why? Because I could open another can of worms and take away from the subject. But I could tell you about it later. Uh-uh. Dus ik wil op dat onderwerp niet ingaan. Let me let me give you a hint. Okay? You can go to church any day you want. Dus je kan elke dag dat je wil naar de kerk gaan. Okay, stay with me. I want you to hear me. You can go to church any day you want. Je kan elke dag dat je wil naar de kerk gaan. But if you say that God changed the Sabbath for Sunday, maar als je zegt dat God de Sabbat voor de zondag heeft, then I can't go to church with you. Dan, dan kan ik geen kerk met u houden. Shabbat is Shabbat. Shabbat is Shabbat. You can go to church on a Sunday. Je kan als je wil op zondag. But don't tell me that's the new Sabbath. Maar vertel me dan niet dat dat een nieuwe Sabbat is. Did I explain it? Okay. Because people have a misconception that you can't go to church on Sunday. I never said that. Dus uh, mensen hebben een, een misbegrijpen dat je niet naar de kerk kan gaan op zondag, maar dat heb ik nooit gezegd. But if I go visit a church on a Sunday and the pastor preaches this. Maar als ik naar een kerk ga op een zondag en de, en de voorganger predikt dit. That Sunday is now the, the day of rest. Dat zondag nu de dag van rust is. I get up and I leave. dan sta ik op en ik ga weg. Before I tell him a few things. ik een paar dingen. Is it possible to, to just take a little break or not? Already? Not now. Okay. you hungry? No food. All right. I'll tell you what. Let's take a, a two-minute break and then we'll come back. Gaan uh, we break? I gotta change the PowerPoint. Hij moet change the <laughs> PowerPoint. Actually, let's take. Okay, everybody go to the bathroom. Go ahead, go ahead.